van de profeet Mohammed. Onder meer de Turkse nieuwssite T24 heeft de cartoon geplaatst. De Turkse vicepremier noemde dat een provocatie. Afgelopen zondag liep de Turkse minister van Buitenlandse Zaken nog mee in de Mars van de Republiek in Parijs... ter herdenking van de aanslagen. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker tien mensen omgekomen bij een busongeluk. In de bus zaten twaalf gevangenen en drie begeleiders. Acht gedetineerden kwamen om, net als twee begeleiders. Een ziekenhuis in de plaats Odessa zegt dat er vijf gewonden zijn. Volgens de politie gleed de bus van een viaduct en raakte hij daarna een goederentrein. In het internationale ruimtestation ISS is waarschijnlijk toch geen ammoniak vrijgekomen. Vanmiddag werd het Amerikaanse deel van het ISS ontruimd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt dat er geen lek is geconstateerd. Waarschijnlijk was er sprake van een computerstoring of een defect in de meetsystemen. Het weer, het koelt af tot 2 graden en er zijn opklaringen. Vannacht en morgenochtend gaat het flink regenen en stevig waaien. Langs de noordwestkust is er kans op een zuiderstorm.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 Dat heeft minister Hennis in de Tweede Kamer gezegd. De meeste Nederlanders worden gelegerd in het noorden, in de buurt van de stad Erbil. Vorig jaar was al besloten om 130 militairen naar Irak te sturen. Die gaan daar Peshmerga-eenheden trainen. Dat zijn Koerdische strijders die tegen IS vechten. De Nederlandse militairen gaan zelf niet vechten, herhaalde Hennis nog eens. Sinds oktober zijn er ook zes Nederlandse F-16's actief boven Irak. Die voeren dagelijks bombardementen uit. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker tien mensen omgekomen bij een busongeluk. In de bus zaten twaalf gevangenen en drie begeleiders. Acht gedetineerden kwamen om, net als twee begeleiders. Een ziekenhuis in de plaats Odessa zegt dat er vijf gewonden zijn. Volgens de politie gleed de bus van een viaduct.